Als waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenboomtimmerwerker.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Funk Night. All fall down, all fall down, all fall down. Hey, bijzonder fijne zaterdagavond gewenst. Tot 7 uur is dit dan weer de show met Funk, Disco en Soul op Langstraat FM. Dit is Langstraat FM funky. het United Kingdom eh, genoemd. Five Star and All Fall Down. Souvenir 1985. En dit, dit is Ron Banks. Bij langzaam de Funk Night. 8 over 5 hier is Bad. love. together forever. My treasure is. ZFM. Hier is Natasha King. Attention please, attention please, attention please. I say hi everybody, do you recognize me? uit de playlist. En daarvoor je Natasha King. I'll take you high, high. En die komt uit Italië. Italo disco dus. Italo funk, zoals je wilt. Souvenir jullie van naar Michael Walden. 1982 schrijven. You ought to love me. Het is 4 voor half 6. Slave. Mix die bij elkaar en je krijgt Civil Attack. Langs gaat de Web Funk Night. Dit is Willow Thomas. Never give you up. Dit is 9 over half 6 precies. Tonight Is It. En dit komt uit de playlist. Barbara Roy, Gotta See You Tonight. Daarna hoor je Weeks and Company. De Chef Pettybone remix van Knock Knock. Souvenir uit 1983. Gevolgd door Eddie Towns, My Name. En daarna nog een heel uur van dit soort muziek. Na nou, het nieuws van 6 uur dan. Deel 2 van De Funky tot 7 uur vanavond beginnen we met Madame X. Die komt er nu aan. En daarnet hoorde je Weeks and Company. De Shep Bone remix van Knock Knock. Dat was een souvenir 1983. En dadelijk na het nieuws van 6 uur, dan hoor je als eerste plaat met de mix. and I Want Your Body. Tot dadelijk hè. gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In India wordt de lockdown in de hoofdstad New Delhi, waar 20 miljoen mensen wonen, met een week verlengd vanwege de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen. In één dag tijd kwamen er deze dag meer dan 400.000 nieuwe gevallen bij in het land en meer dan 3500 mensen overleden aan het virus. Er zijn vandaag 150.000 Russische coronavaccins aangekomen in India. Het land produceert wereldwijd de meeste coronavaccins, maar heeft er zelf niet genoeg voor de eigen bevolking. Voor het eerst in lange tijd is het weekgemiddelde van de coronabesmettingen gedaald. Afgelopen week met 15% ten opzichte van de week daarvoor. Ook de dagelijkse nieuwe besmettingen daalden scherp, met 1966 naar 5836. Ook de ziekenhuisbezetting door corona nam af met 68 naar 2638. Het is de eerste daling na zes dagen van stijging. Het aantal patiënten met corona op de IC steeg met 4 tot 811. Winkeliersvereniging In Retail meldt een gezellige zaterdagdrukte in de winkelstraten in ons land. Het is de eerste zaterdag dat er weer zonder afspraak gewinkeld kan worden in niet-essentiële winkels. In Eindhoven, Hilversum en Leiden werd opgeroepen niet meer naar de stad te komen. Ook in onder andere Amsterdam, Groningen, Utrecht en Maastricht was het erg druk. Bij de grote brand vanochtend in een bedrijfspand in Broek op Langendijk in Noord-Holland is asbest vrijgekomen. Een deel van het industrieterrein is afgezet. Het opslagbedrijf voor autobanden brandde vrijwel helemaal uit. En in Dordrecht heeft brand gewoed in zonnepanelen op het dak van een flatgebouw. Ook de dakbedekking vatte vlam. Een deel van de bewoners is geëvacueerd, maar kan vanavond waarschijnlijk terug. En dan nog het weer. Vanavond wat meer opklaringen. Vannacht koelt het af naar 0 tot 5 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met alleen in het noorden een enkele bui. Het wordt smiddags tussen de 8 en 13 graden. Tot zover het radio nieuws. Bierman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl your body. Come on, baby, give it to me. I want your body, baby. I love, I love you. Here we go. Oh. Ah. people You're my image, yeah. You my disguise. And my method of operations should I go back to step one and introduce myself again? or should we get together like we were old friends? Just you and me. Ooh, oh, you incredible desire, passion, chills running up and down my spine. Ooh, I'm losing my mind. Wild, very, very exotic, baby. Temporary, listen. I want your body, baby. I want your body. Lust. Lust. You know what I'm talking about. Mm-hmm. best. me uh, and said you're a great songwriter. Well, I'm a writer too. Let's let's get together and write about the preconceived notion uh, of me and you. What's in my mind? Uncontrollable like desire, passion. She was ready to put down my spine. Ooh, what's my mind? Wow very, very exotic, very temporary. Ooh, I want your body, baby. Ooh, I want your body. I want your body, baby. I want your body. you. Three Mile Island, my react the facts, I gotta let off steam. I go all the way down, sweet China dream. Something about you got me hot. It ain't nothing you said, must be something you got. I wanna push your button, baby, turn your dial, program your computer, analyze your style. Don't you stop. Shot! intellectual. I don't need big whistles, I'm sexual. Electricity runs right through me. I'll be the conductor of a symphony. That when you hear it, you won't forget. Make it shake your booty, baby, get you wet. All my information's right here on the disc. Slip me in, why don't you take the risk? Don't you stop what you got. Don't break stop. en The Pretty Vane Dat was de Dutch version van More Than You Can Handle uit 1985. Daarvoor hoorde je souvenir van Duke Booty Live Wire was dat. Komt uit 1984. En dit, dit is Confunction. Hier is She Sweet. Langs hadden we een funky tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Na deze geweldige van Confunction hoor The Strangers. Show me you like it. turning she to She can stop a crowd when she comes it you are the one. Cause when I reminisce, it's you that I you're so much fun. You know me like a pro. You got me hooked the And girl, you really ring my bell. When I'm under your spell, you know it's true. The way you're dancing, dancing, dancing Show me what to do Me You Like It was dat. Dan kom je naar de Mailman, The System, Set in Silk, Lace, Climax, Tavares, Dog Show en Vanity hierbij langs van een funky en dit is China Eastern. Mailman was ook en Party Time. Om vier over half zeven hier bij The Funky. Dit is een souvenir van het system. I Wanna Make You Feel Good komt uit 1984. Dit is de maxi-versie daarvan. your, your, your, your, your, your 1984. The System and I Wanna Make You Feel Good. Souvenir uit 1984 was dat hier. me up. dames uit L.A. En dit, dit komt uit de playlist Tavares en Baby, I Want You Back. Nou, je Dog Show, Pull My Last in 1984, Souvenir en Vanity Under the Influence. Baby, I want you 84 Souvenir. We sluiten deze uitzending met Vanity van Vanity Six. Je kent ze nog wel, Under the Influence. Dadelijk hoor je Peter Sterrenburg naar het nieuws van 7 uur. Geniet met hem en wij zijn er volgende week weer. Op langs de Tot dan! Oh ja, ik wens je nog een heel funky weekend, want dat is natuurlijk ook belangrijk om te zeggen. Toch? Mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep.